Kees Groot met het NOS-journaal. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of het Europees-Russische ruimtevaartuig Skia een geslaagde landing heeft gemaakt op Mars. De vluchtleiding in Darmstad heeft kort na half zeven wel een signaal van de Marslander binnengekregen. Dat werd met gejuich begroet. Het signaal betekent dat de sonde in ieder geval de dampkring van Mars is binnengegaan. Het gaat om een verkenningsmissie die uiteindelijk moet leiden tot bemande ruimtevaart naar de rode planeet. Het wordt makkelijker om uitkeringen en studiefinanciering van jihadstrijders te stoppen. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu nog vaak erg ingewikkeld om de uitkering af te pakken van mensen die zich in het buitenland aansluiten bij een terreurgroep. Door de nieuwe wet kan dat al als de inlichtingendiensten een gegrond vermoeden hebben dat iemand gaat uitreizen. Tegen het stopzetten van uitkeringen en studiefinanciering is nog wel bezwaar en beroep mogelijk. Ruim 3,5 miljoen mensen krijgen een nieuwe registratie bij het bureau kredietregistratie in Tiel. Ze mogen van hun bank rood staan. Tot nu toe werden alleen leningen geregistreerd van tenminste 500 euro. Maar nieuwe Europese regels bepalen dat ook mogelijk rood staan geregistreerd moet worden. Een BKR-registratie kan invloed hebben op de hoogte van een hypotheek. De Nederlander van Laarhoven, die een jarenlange celstraf uitzit in Thailand, heeft koning Willem-Alexander om hulp gevraagd. Hij hoopt dat de koning zijn goede contacten met het Thaise vorstenhuis wil gebruiken. Vijf jaar geleden verhuisde de koffieshophouder naar Thailand. Daar werd hij opgepakt omdat hij drugsgeld wit zou hebben gewassen. In zijn brief aan de koning schrijft van Laarhoven dat het slecht gaat met zijn gezondheid. Het weer in het zuiden nog buien met kans op onweer en windstoten. Vanuit het noorden wordt het droog. Vannacht een graad of 4 en kans op mist. Morgen eerst grijs en buien. In de loop van de dag knapt het op.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 We beginnen altijd met onze enige echte nummer. Ja, en dan eh, hoor je dat straks wel, hoop ik. Want hij doet het er weer. Kleine storing. Ja, daar doet hij het weer. Welkom terug, tweede uur Beachmasters. Lost Frequencies, What is Love 2016. Oh, I don't know you're not there. i give you my love, but you don't care. So, wrong? Give me a sign. love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. do not hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. excuse not to mention. They say they can smell your intentions. it slow. Wait for them to ask you who ZFM. Zigo kanaal 40, 106.9. www.zfm-live. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it should go hand in hand, they say, but no one mentions that pain is really just a path to more pleasure.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 Echt wel. Echt? Oh, hier, hier heb je ook wel eens last van, of niet? Oh. Je moet niet zo lopen kreunen, maar viezerik. Eén over half acht, dat betekent dat we onze Gijs weer een mooi weerbericht hebben eh, uitgeprint. En die is als volgt. Een beetje zo. Het is in veel regio's grijs en nat vandaag. Bij een bui kan lokaal ook een klap onweer voorkomen. Er zijn windstoten mogelijk. Geleidelijk aan wordt het vanuit het noorden droog met nog een beetje zon. graad of 12. Morgen verspreid nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Bij een graad of 13. Met vriendelijke groet, Gijs en Jonas. Dan hier Joris met de filemelding. Nou, we gaan eerst even wat anders doen. We gaan eerst even over jouw weerbericht hebben. Als jij hem weer vertelt, echt, dan val ik spontaan in slaap. Zo saai en ouwe. Als een ouwe lul breng jij het over. Ja, maar ik ben ook saai. Nou, dat is echt niks. Eh, en jou heb ik ook niks. Gaan we weer terug ergens naartoe waar je vandaan komt. Maar uh, we moeten wel weer pit in zitten. Ja, we hebben jou ook geleden, moer. Ja, dat dacht ik al. Dan gaan we maar door met files. Ik heb drie files staan op de A27 utrecht aan. 9 minuten vertraging tussen Noorderloos industrie Industrieterrein Avelingen. Filevorming door een uh, gekantelde vrachtwagen. Wil je nou eh, richting uh, Breda gaat rijden even via knooppunt Eveningen. Op de A27 Breda-Gorinchem 8 minuten vertraging tussen Hank en dijk. Er is ook een filevorming, er is ook een omgevallen vrachtwagen. Wil je nou ergens anders doen, rijd dan even om via knooppunt Hooipolder. En op de 58 Breda-Tilburg de 38 minuten vertraging tussen Gelder en Sint-Annabos. En dan hebben we nog wat flitsen staan hier in de buurt. Op de A28 Harde Groningen-Utrecht bij hectometerpaal 71.4. En op de N245 bij Oude Kaspel gemeente Langendijk bij hectometerpaal 24.7. En op de N355 bij Hurgaarden bij hectometerpaal 9.6. En eh, nog op de N616 bij Erp bij eh, hectometerpaal 7.3. En er staat daar nog eentje de andere kant op bij eh, hectometerpaal 8.6. En zover de files en het weer. Ah. Gaat hij weer, die Gijs? Shawn Mendes, Camila Cabello. I know what you did last summer. Hier op ZFM Beachmasters.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 go. Can't see me keep you, you close. You know I didn't mean it though. what you did last summer. Oh, wat een gezelligheid. Gijs is weer hoor. Oh. Ah. Snel verder met Major Laser. Everybody gets high Cold water.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 Kleine zusje. Al niet gegeten en je wilde eten, dus ik vluchtig je schatje. Wat is je? Maak je klaar, ga douchen. Oh. Je body zwaar, delicious. Kijk eens naar jezelf. Ik weet niet waarom je twijfelt aan jezelf. Hola, de mercy, maak die niks zo thirsty.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 mijn. Nooit op zoek is, toch vond ik jou, dus weet Maar geen haast, want ik heb gewoon patience Alleen zo heb je een better relation Oeh, oeh, oeh geloof niet, man. Ben ik niet met je geloof je. Ben ik niet met je geloof ik je. Ben ik niet met je geloof ik mis je, ben ik niet met je geloof me, ik mis je Check alle foto's op je Insta Zelfs ook die met de meeste likes Jij weet het niet, ik heb niks gelijk yeah. Joe. Ben ik niet met je geloof me, ik mis je. Ik mis je. Hier op ZFM Beachmasters. Tot we zijn een creepje kan niet wachten tot we zijn, een kneepje. Kijk het tv in bed en jij ligt in je sleepje. Je kookt voor een nigger, je staat in een sleepje. Niet vandaag al gezien, maar ik mis je sinds gisteren. Girl, put your love on me, cause I won't let Atlantis. you down. Who Can Sting, Love On Me, hier op ZFM Beachmasters. Elke woensdag van 6 dag. gaat gewoon goed. Alleen wordt de pauze gezet, dat is weer een nadeel. We hebben gewoon live verbinding uit Griekenland. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Dan gaan we snel verder met Britney Spears. Make me.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 Rackbone Man. Met Human. Jongen, echt als hij op Nederlandse grond staat en dan kust hij volgens mij. Zo blij is hij weer om terug te komen. Dit was Rackbone Man. is snel verder met Helly Steinfield. Zo weer het eh, ene laatste nummer voor vandaag.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 Deze week Amsterdam Dance Event, 23 oktober. Westergastenbrief Amsterdam, eh, onze enige echte huis-dj Navy. Kijk even op www.westergastenbrief.nl voor kaarten en info. Mijn naam is Jonas Parkel, zijn naam is Gijs Schmidt. Dank voor eh, deze mooie uitzending weer.